Jobboot met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Miami Beach zijn vijf besmettingen met het Zika-virus geconstateerd. Dat heeft de gouverneur van Florida bekendgemaakt. Het gaat om twee inwoners van Miami Beach. De andere besmette personen komen uit New York, Texas en Taiwan. Maar zijn wel pas in de stad geweest. Het Zika-virus wordt verspreid door muggen. Het is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Hen wordt daarom aangeraden Miami Beach voorlopig te mijden. Het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden komt in handen van de ANWB. De bond heeft de aanbesteding gewonnen en mag het transport de komende vijf jaar verzorgen. De ANWB begint in november met het spoedvervoer. Gemiddeld gaat het om zo'n 25 vluchten per maand. Nushka Fontijn heeft zich bij het boksen geplaatst voor de finale. In de gewichtsklasse tot 75 kilo versloeg ze haar Chinese tegenstandster op punten. In de finale bokst Fontijn zondag tegen de regerend wereld- en olympisch kampioen Clarissa Shields uit de Verenigde Staten. Eerder won Jelle van Gorkom een zilveren medaille op het onderdeel BMX. Bij de vrouwen ging Laura Smulders in de finale onderuit. In het individuele toernooi van de springruiters was Jeroen Dubbeldam de beste Nederlander, maar hij miste een medaille doordat hij een minimale tijdstraf kreeg. En rond deze tijd begint de finale wedstrijd vrouwenhockey Nederland tegen Groot-Brittannië. Duizenden mensen zijn de Noord-Syrische stad Hasaka ontvlucht na een aanval van gevechtsvliegtuigen, vermoedelijk van het Syrische leger. Volgens de Koerdische militie IPG zijn er doden en gewonden gevallen. De Koerden, die door de Verenigde Staten worden gesteund, evacueren vooral vrouwen en kinderen. De Amerikanen strijden samen met de Koerden in het noorden van Syrië tegen IS. En dan het weer, bewolkt en vooral in het noordoosten nog geregeld buien. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt tot zo'n 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook geregeld een bui.